Mark Visser met het NOS Journaal. De laatste plek waar vluchtelingen via Servië nog Hongarije binnen konden komen is dicht. Het gaat om de officiële grensovergang bij Ruske. Tot middernacht werden er nog mensen de grens overgelaten, maar daarna ging het hek dicht. Hongarije zegt vluchtelingen bij de grens met Servië terug te sturen als zij in dat land geen asiel hebben aangevraagd. De regering zegt daarmee de internationale regels te volgen. Servië op zijn beurt heeft gezegd dat het niet accepteert als vluchtelingen door Hongarije worden teruggestuurd. De Amerikaanse militair die gewond raakte bij het verijdelen van de aanslag in het Thalys krijgt een Purple Heart. Dat is een Amerikaanse onderscheiding voor militairen die gewond raken. Beroepsmilitair Spencer Stone was op vakantie toen hij samen met drie anderen de 26-jarige Marokkaan in het Thalys overmeesterde. Dat hij de onderscheiding krijgt is bijzonder. Meestal krijgen militairen de onderscheiding alleen als ze gewond raken tijdens hun werk. Maar omdat Stone gewond raakte door een terrorist, komt hij toch in aanmerking. Stone had ook al de hoogste Franse onderscheiding gekregen. Een grote stroomstoring heeft Zuid-Limburg ruim een uur in het donker gezet. In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraten zaten meer dan 30.000 huishoudens zonder stroom. Storing ontstond even voor tien uur in een transformatorstation in Limmel. Daar had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Hierdoor zaten veel Zuid-Limburgse huishoudens een dik uur zonder stroom. Het weer. Langs de kust valt een enkele bui. In het binnenland nog er opklaringen. En overdag trekt de wind dan aan en zijn er langs de kust zware windstoten mogelijk.